Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Skripal. De Britse premier May denkt dat Rusland achter de aanval zit... en had de Russen tot één uur vannacht de tijd gegeven om met een verklaring te komen. Het is niet duidelijk welke gevolgen het verstrijken van het ultimatum heeft. Rusland zegt alleen mee te willen werken aan een onderzoek... als het toegang krijgt tot het gebruikte zenuwgas. Maar de Britten weigeren dat. Skripal en zijn dochter liggen sinds de aanval met het zenuwgas... in kritieke toestand in het ziekenhuis. In Alkmaar heeft een grote brand gewoed in een gebouw op sportcomplex Het Lood. Het gebouw heeft geen sportfunctie meer, maar wordt gebruikt als woning. Iedereen heeft het pand kunnen verlaten. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen... en zegt dat het gebouw als verloren beschouwd moet worden. Het Lood is het voormalige trainingscomplex van het elftal van AZ. De jeugdopleiding van die club maakt nog wel gebruik van het complex. Het VU Medisch Centrum heeft voor twee afdelingen tijdelijk een opnamestop ingesteld vanwege een resistente bacterie. De bacterie werd twee weken geleden ontdekt. Het ziekenhuis nam toen extra schoonmaak- en hygiënemaatregelen. Toch waren er deze week weer nieuwe besmettingen. Patiënten die mogelijk besmet zijn, zijn geïnformeerd. Als ze de bacterie bij zich dragen, hebben ze speciale antibiotica nodig. Steeds meer mensen wisselen van beroep. Vorig jaar kozen 937.000 mensen voor iets anders, meldt het CBS. Het gaat bijvoorbeeld om leraren die ervoor kiezen om de verpleging in te gaan. Bijna een derde van de beroepswisselaars is jonger dan 25 jaar. Het gaat daarbij ook deel om mensen die van bijbaan wisselen. Bij mensen ouder dan 25 jaar ging het vaak om hoger opgeleiden die voor iets anders kiezen. Het weer, het is bijna overal droog, wel kan het lokaal mistig of glad zijn.